Lot Lewin met het NOS Journaal. President Trump heeft furieus gereageerd op het bericht dat Noord-Korea een kernkop heeft ontwikkeld die op zijn lange afstandsraketten past. Het nieuws over de kernkop komt van het Japanse leger en zou ook staan in geheime rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Tot nu toe was onduidelijk of de raketten waar Noord-Korea mee oefent kernkoppen kunnen vervoeren. Het land heeft mogelijk al 60 kernwapens. Trump waarschuwt in felle bewoordingen dat Noord-Korea moet stoppen met het bedreigen van zijn land. Gisteren zei de Noord-Koreaanse regering nog dat het ondanks sancties doorgaat met het atoomprogramma. Het land zegt dat de lange afstandsraketten de VS kunnen bereiken. Marokkaanse demonstrant in het Rifgebied, die al meer dan twee weken in coma lag, is overleden. De man raakte gewond toen een betoging uitliep op een gewelddadige confrontatie met de oproerpolitie. Het is al bijna een jaar onrustig in het Rifgebied. Bewoners voelen zich achtergesteld. De dood van de demonstrant leidt mogelijk tot nieuwe protesten in Marokko. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker zeven mensen omgekomen en meer dan 80 mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 6,5. De autoriteiten melden dat zo'n 100 toeristen vastzitten door een aardverschuiving na de beving. Daphne Schippers heeft met overmacht de halve finales van de 200 meter op de WK Atletiek bereikt. In Londen was ze in haar serie veruit de snelste in 22,63 seconden. De regerend wereldkampioene moest bij de beste drie horen voor een directe plaatsing. Haar belangrijkste concurrent, de Amerikaanse Tori Bowie, heeft zich teruggetrokken. Donderdag staan de halve finales op het programma in Londen. Het weer dan nog, vanuit het zuiden klaart het op.